Clemens Peters met het NOS Journaal. Het westen van Afghanistan is opnieuw getroffen door een aardbeving. Het epicentrum van de beving met een kracht van 6,3 lag zo'n 30 kilometer buiten Herat, de hoofdstad van de gelijknamige provincie. Over schade en eventuele slachtoffers is nog niets bekend. In hetzelfde gebied was afgelopen zaterdag een reeks bevingen... waarvan de sterkste ook een kracht van 6,3 had. Daarbij kwamen voor zover bekend bijna 2500 mensen om het leven. Al wordt gevreesd voor een hoger dodental. Door een grote brand op Luton Airport bij Londen... ligt het vliegverkeer op de luchthaven tot vanmiddag stil. Zeker tot 1 uur Nederlandse tijd zal er niet worden gevlogen... van en naar de luchthaven ten noorden van de Britse hoofdstad. De brand brak uit op een van de parkeerplaatsen... en verspreidde zich zodanig via meerdere auto's op het parkeerdek... dat een deel van Terminal Car Park 2 instortte. Het dodental in Israël als gevolg van de aanval door Hamas is opgelopen naar 1200, meldt de Israëlische publieke zender Kan. Het Israëlische leger houdt het bij meer dan 1000 doden. Zo'n 3000 mensen zijn gewond geraakt bij gevechten in het noorden en zuiden van het land. Net als afgelopen nachten gaan de luchtaanvallen van het Israëlische leger op Gaza onverminderd door. Daarbij zou het huis van Hamas-commandant Mohammed Deif zijn aangevallen. Zijn vader, een broer en kinderen zouden om het leven zijn gekomen. Een internationale coalitie onder leiding van het Verenigd Koninkrijk... waar ook Nederland deel van uitmaakt... is akkoord met een steunpakket voor Oekraïne... ter waarde van 115 miljoen euro. Het geld is vooral bedoeld voor materieel... waarmee mijnenvelden kunnen worden geruimd. Volgens het Britse ministerie van Defensie is Oekraïne het land met de meeste mijnen ter wereld. En dat is een groot obstakel geworden voor het Oekraïense tegenoffensief tegen Rusland. Het weer, het koelt af naar een graad of 15. Overdag eerst nog zon, later vanuit het noorden regen. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, Zandvoort is zin in ZFM. Met nu de nacht.